Luisteraars, goedenavond. Wederom een plaatje of 15 in het kader van tips voor de top 100. daar is hij dan weer, hè, in het kader van de tips voor de top 100 van aankomende kerst. De vinyl top 100 wel te verstaan, want we draaien uitsluitend van vinyl. En dan ook nog eens een keer uitsluitend singeltjes. En eh, de plaatjes die we gaan draaien, daar geven je de nummers bij, zodat je kunt stemmen uit die hele lange lijst van meer dan 2000 plaatjes. En kies er maar een stuk of 30 of 40 uit, dat doet er niet zo gek veel toe. En eh, zet ze maar op de Facebookpagina van de Avashow, Show. Nou, we moeten even 15 plaatjes wegtouwen, zoals het heet. Dus we gaan gewoon lekker beginnen met de muziek. We beginnen in Nederland met Spargo. Een mooi groepje uit, uh, een funky groepje uit begin jaren 80. En You and Me, nummertje 211 van die lijst. Spargo Spago uit begin jaren 80. En You and Me, nummer 211 in de lijst. Onbekend plaatje van de Cats, toch heeft het in de top 40 gestaan. La Diligence, nummer 203. down in a stagecoach down to La Diligence. shining from afar. It looks like a star. stay, rowing on a sea. deze zeer koude novemberavond, het is vandaag zelfs een ijsdag geweest, heb ik begrepen, hoorde je de Cats en La Jones? Ik dacht ergens uit 1982. En bij eh, de muzieklijst staat hij op nummer 203. En wil je daarop stemmen, dan zoek je hem even op en je kruis hem aan. En je zet al je favoriete plaatjes gewoon even op de Facebook pagina. Frans muziek, hier is Mark Honey Hamilton. En je du dan dan hier of zoiets. Maar ik had een drie voor Frans, ik heb het al meer verteld. Dus excuus voor de aankondiging van dit nummer. warm te worden op een koude novemberavond in het jaar 2014. Ik had zelfs begrepen dat we nog nooit zoveel winter hebben gehad dit jaar als vandaag. En gisteren was het ook al zo koud. En ik heb begrepen dat het morgen een beetje hoge temperatuur wordt. En een zaterdag zelfs alweer een graadje of 8, 9. Dus dan gaan we gewoon weer lekker fietsen. Maar voorlopig gaan we even door met de tips voor de top 100. die hele lange lijst is hier nummer 263. Schitterende opname van Roger Deltree. Say it. It Ain't Joe. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I want to hear, Joe, and I've got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero has played his trump card. He doesn't know how to go on. We are clinging to his charm and determined smile. zanger van de Woel, Roger Deltrier, nam dit als solo-artiest op. Say It Ain't Joe. Goedenavond, je luistert naar Tips voor de Top 100. Zoals die aankomende kerst wordt uitgezonden, de vinyl Top 100 van de Ava Show. Hier zijn de Sutherland Brothers en Quiver, 266 op de lijst. I don't want you, but you got me anyway. 66 uit de lijst. de Sutherland Brothers en Quiver, You got me anyway. I don't wanna love you. But staat er tussen haakjes op het singlehoesje. Ja, en het zijn echt oude singlehoesjes soms Want dit nummer ook, dat komt volgens mij ook ergens uit de begin jaren 70. Dus kun je nagaan, dat is gewoon bijna 40 jaar oud. Goedenavond op deze koude novemberavond. Even wat warme muziekjes in je oren. Zoals dit ook, hè. dit klinkt toch echt een beetje zomers hoor. Frankie Valli met zijn groepje The Four Seasons, nummer 282 van de lijst. De disco-versie van Who Loves You. met de Nederlandse afwaspostelfabrieken presenteren wij u de Top 100 Afwasshow. Four Seasons van Frankie Valley, nummer 282 van de lijst. Met Who Loves You was het de 3 graden, oftewel de 3 degrees, nummer 293 van de lijst. Giving up, giving in. We blijven even in de discosferen. Hier zijn de Tramps, Hold Back Tonight, nummer 271 van die lange, lange vinyllijst. Goedenavond, je luistert naar de Ava Show en met tips voor de top 100. De er Ferry.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 Prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Puis elle la fui, sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis être par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux.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 En die was volgens mij op 21 april 1976. En toen trad hij erop met dit nummer. Eh, toen was het eh, een beetje een aankomend hitje aan het worden. Daarvoor was het natuurlijk The Trams met wat disco-muziek met Holdback Tonight. Ook alweer aan een zeezender verbonden. En hier is Joe Cassidy uit Amerika en Morning Girl nummer 314. Goedenavond, je luistert naar de Pre-Top 100. De vinyl Top 100, zoals die wordt uitgezonden aankomende kerst. Eerste of tweede dan. Morning girl, where you been so, long? Your lips have got some color now. A little too much cover now. Your clothes have gone from nylon. plaatje van Els, onze huishoudster. Sean Cassidy, broertje van David Cassidy. Met Morning Girl, je vindt hem terug in de muzieklijst op nummer 314. Goedenavond, je luistert naar de Pre-Top 100. En we hebben vandaag een keuze gemaakt uit de nummers 200 tot en met 400. Waaruit je kan kiezen voor die kerstvinyl Top 100. Hier is een groepje uit Griekenland. Begin jaren 70 hadden ze een enorme hit hiermee. Access heet dit. Nee, het nummertje heet Someone en het groepje heet Axis. Wel even bij de les blijven daarna, toch? Je vindt hem terug in de lijst op nummer 375. Someone I need it badly who'll follow me gladly wherever I go. I need someone who can fulfill me, helping to be. altijd al een beetje mijn vermoedens, maar nu weet ik het zeker. Echt wel. De stammen af van de apen. Zeker als ik naar dat hoesje kijk van het groepje Axis uit Griekenland met Someone.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 So you try to give another man, a listen, a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. Donna Hightower hoorde je, nummer 349 uit die lange, lange, lange lijst. En This World Today is a mess. De volgende die komt in de top 100. Het is alleen de vraag hoe hoog. Dat ga jij bepalen. I Yes, met Wandere Stories eh, op nummertje 354. En volgens Arjan Boon, een fan van de Ava is het eigenlijk een beetje uniek dat ik hem op singeltje heb. Want hij staat meestal op lange LP's, of LP's, hoe noem je dat? Eh, we hebben nog maar een paar plaatjes eraan. gaan. Daar zitten deze tips voor de top 100, de vinyl top 100 van aankomende kerst er ook alweer op. Hier is Olijfje op nummer 379. Olivia Newton-John uit de film Grease en Hopelessly Devoted to You. Goedenavond, Davos Show met tips voor de vinyl top 100. Guess mine is not the first. no getting old. Maar destijds. Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. En ik heb in, eh, sinds 1978 heel wat plaatjes gedraaid uit die film. Maar het leuke is, of het niet leuke, ik heb die film nog nooit gezien. Gaan we toch eens een keertje doen, met de kerst of zo. Oh nee, dan zitten we met die vinyl top 100. <laughs> dus dat gaan we niet doen. Ik ga er van tussen. Ik heb het gehad voor vandaag. Dat waren weer 15 plaatjes voor de vinyl top 100. Al zijn de tip gedraaid, dus je moet het maar zelf weten.